Door Almegens met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de zaak van Nicky Verstappen... kijkt de politie nu ook naar een krantenbericht uit het Limburgs Dagblad uit 1985. Daarin staat dat de man uit Simpelveld tegenover de Rijkspolitie heeft bekend... dat hij ontucht heeft gepleegd met twee jongens van 10 jaar... die meededen aan een speurtocht. Een jaar eerder zou dezelfde man ontucht hebben gepleegd... met twee minderjarige jongens in Wielree. Onderzocht wordt of de dader Jos Breg is, de man die nu wordt gezocht betrokkenheid bij de moord op Nicky Verstappen in 1998. De politie zei gisteren dat hij in 1985 verdachte is geweest in een zedendelict, maar dat die zaak is geseponeerd en dat het dossier er niet meer is. De twee mensen die vanmorgen zijn doodgestoken in een voorstad van Parijs zouden de moeder en de zus van de dader zijn. Verschillende Franse media melden dat het een familieveten was. Een voorbijganger zou bij de steekpartij gewond zijn geraakt. De aanvaller werd daarna door de politie doodgeschoten. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist, maar onderbouwt dat verder niet. Het binnenrijden van het gemeentehuis in Bemmel was een wanhoopsdaad van een man van 59. Dat zeggen familieleden van hem tegen Omroep Gelderland. De man uit het Gelderse Gent wilde dood. Zijn familie vindt dat er geen sprake is van een aanslag. Hij zou eerder wanhoopsdaden hebben gepleegd. Door de explosie en de brand raakte het gemeentehuis in Bemmel zwaar beschadigd. Het Chinese telecombedrijf Huawei mag in Australië niet meewerken aan het opzetten van het nieuwe 5G-netwerk. Australiërs zijn bang dat het bedrijf informatie doorspeelt aan Chinese inlichtingendiensten. Huawei is teleurgesteld en zegt dat het nooit data van Australische klanten zou doorgeven aan Chinese diensten. Ook in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zijn de afgelopen jaren rapporten geschreven over de gevaren van zaken doen met Huawei. Het weer, veel wolkenvelden, maar ook wat zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Voor de regen is het nog warm, 20 tot 26 graden.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 En eh, we gaan weer een première meemaken. De eerste keer dat Dolly de vijf minuten voor de sidekick invult. Afgelopen dinsdag deed Beb dat. En nu gaat Dolly het doen. Nou, ik ben maar weer zoals dat heet totaal eh, vol verwachting van wat er gaat gebeuren zometeen. De 5 minuten van Sidekick. Ja, en daar zijn ze begonnen met 5 minuten. De eerste keer, je zit je natuurlijk af te vragen van tevoren... wat ga ik in godsnaam doen? Nou ja, en dan denk ik, waarom ben ik nou ook alweer bij de radio begonnen? Er zijn natuurlijk twee dingen die je leuk moet vinden. Dat is interesse in muziek en interesse in je omgeving. En, en, en graag praten natuurlijk daarover. Maar goed, mijn interesse in muziek overstijgt dat tweede toch wel een beetje. En aangezien mijn voorkeur muziek eh, toch elke keer wel weer terugkruipt naar de jaren 70... dacht ik, nadat ik iemand had gezien die eh, zo eerst de top 40 lijsten weer eens aanstipte... van hé, hey, wacht eens, dat ga ik doen met mijn vijf minuten. Ik ga terug naar de jaren 70 en dan ga ik terug naar de dag van vandaag... Dus zeg maar 23 augustus. En wat stond toen eh, hoog genoteerd in die Nederlandse top 40? Nou, dat gaat u wekelijks van mij horen. Deze week eh, stond in 1970. En die, die hitlijst die kwam uit in week 34, 22 augustus. Eh, op nummer 1, daar stond hij zes weken op dat moment. En hij was van nummer 2 naar nummer 1 gegaan. Back Home van de Golden Earring. Eh, op nummer 2 stond hij, was teruggegaan van nummer 1. En daar stond hij al tien weken in de summertime met Mango Jerry. En eh, op nummer 3 was blijven staan White Rabbit en Somebody to Love van Jefferson Airplane. En die stond daar al vijf weken. Nou, wat gaan we doen? We gaan lekker naar die drie nummers luisteren... voor zover ze in die vijf minuten passen. Maar daar komt hij, back home in de summertime. En ik hoop dat we White Rabbit ook nog een stukje meepakken. Holmes was dat. En het nummer dat heette Him. En daarvoor de leuke vijf minuten van eh, de Sidekick. Dit keer ingevuld door Dolly. Weer een heel ander idee. En eh, nou, ik ben benieuwd wat onze andere Sidekick Ron volgende week mee komt. Hmm. Als eh, vijf minuten van de Sidekick. Maar ik vind het wel leuk, want jullie vullen dat op geheel eigen wijze. En totaal verschillend in. En dat vind ik vreselijk leuk. Ja. Goed, ja, jammer, maar... <laughs> Je bent maar een één nummer toegekomen. <laughs> <laughs> Kunnen we niet het half uur van de sidekick maken? nou, <laughs> kijk, die andere, twee, die andere twee liedjes mag je gedurende... Of kun je gewoon nog, nog wel even draaien hoor. Gedurende het... Eh, ja. Maakt onze tijd, nou, we maar goed, we hebben in ieder geval die vijf minuten gehad. En eh, we gaan nu weer eh, jouw artiest in het licht. Gaan we doen. Ja, en dat wordt vandaag Vicky Leandros. En ik ga straks iets over haar vertellen. Maar we gaan eerst even naar de luisteren. Oké, helemaal goed. artiest in het licht. Theo, wir fahren nach Lutsch. Theo, wir fahren nach Lutsch. Steh auf, du Fahr ja, En dat waren eh, twee artiesten in het licht. Ik doe het gewoon <laughs> weer, net als vorige week. Er Hoort er natuurlijk maar één te zijn. Maar, ehm, oh, waarom? <laughs> ik had gekozen voor Vicky Leandros uh, als eerste. Hoorde u haar? Want zij is geboren, en dat is dan weer, weer iets heel raars... op 23, 23 augustus, dat is in ieder geval zeker... Wat niet zeker is, is het jaartal. Want is ze nou in 1949 geboren of 1952? Dat weten we niet. In ieder geval is Vicky Leandros het pseudoniem van Vasiliki Papatanasiasu. Wat? Hè? Wat? Vasiliki, dat is de voornaam. Oh. Papatanasiasu. Oh. dat, dat, is de achternaam. Ja. Oh. En, eh, <laughs> Daar bereik je niks mee hoor, met zo'n artiestennaam. Nee, daarom is Leandroes dat ligt even wat lekker in, lekkerder in het gehoor. Hè? Ja. Ze is geboren trouwens op Corfu. Dat is een eiland in eh, Griekenland. Dat ligt bij Albanië en Italië, daar in die hoek. En ze is een Grieks-Duitse zangeres. En naast Grieks en Duits heeft ze ook veel nummers in het Frans en het Engels gezongen. En ze nam zelfs verschillende nummers op in het Japans Nederlands ook. Die heb ik niet gevonden trouwens. Italiaans en Spaans. En in totaal heeft ze bijna 80 albums uitgebracht. En daarna zijn er vele compilaties en heruitgaves verschenen. Dus een productieve dame wat dat betreft. En als tweede nummer hoorde u nou ja, het, het over en over bekende eh, stripnummer. Maar wie heeft dat nou geschreven? Nou, dat is geschreven door David Rose... En hij is geboren in Londen op 15 juni 1910 en overleden, en dat is dus een sterfdag vandaag, in Burbank op 23 augustus 1990. Hij was een Amerikaanse componist, een Joodse componist. Hij was ook arrangeur, ook Joods natuurlijk. Nou goed, hij was gewoon Joods. Nou ja, en hij was componist, <laughs> net alsof hij alleen als componist Joods was. Nou, dat nee. Dus componist, arrangeur, songwriter, pianist en orkestleider. En hij is vooral bekend geworden door zijn composities... die we dus net hebben gehoord. The Stripper, Holiday for Strings, Calypso Melody... en hij schreef onder het pseudoniem Ray Jumelin... muziek voor een groot aantal televisieseries... zoals It's a Great Life, The Tony Martin Show... Little House on the Prairie en Highway to Heaven... En Bonanza niet te vergeten. Hè? Ta -ta -ta bonanza. Nou, oh. En Highway Patrol. Oké. En in zijn carrière heeft hij vier Emmy Awards gewonnen. Zo. Nou, nou, waarvan acte? Ik heb ze alle twee even laten horen. Ja, hartstikke fijn. Nou, mooi. Toch? Ja, nou vind ik wel. Ja, dat het Alleen je moet voortaan, eh, als je nou weer op de tafel gaat zo'n strip, even je hakken uitdoen. Want dat geeft zoveel schade. Ja, dus sorry, sorry, ja. Even, eh, sorry aan het bestuur en sorry aan eh, het onderhoudsteam. er zitten hier en daar wat gaatjes in de <laughs> tafel bij de studio. misschien kunnen we het vanaf nu gaan gebruiken om de potloden in te zetten. En de suikerzakjes in te proppen. Maar ja, nou ja, pardon. <laughs> <laughs> Dan zijn we lekker bezig. Ja, toch? Hey, ehm, jij hebt het over die David Rose. Hè? Dat vind ik wel leuk trouwens. Eh, ja. Producer, componist. Maar eh, dan denk ik gelijk van... Hé, hey, dan ken ik er ook eentje. Ja. Een, een Engelse eh, componist, producer vooral... die hele grote jongens onder zich heeft gehad. Onder andere alle grote hits van The Fortunes. alle aantal grote hits van Silla Black. White Plains onder andere... Eh, eh, dan heb ik het over eh, Roger Greenway. En dat is, ja, dat is een hele bekende producer in Engeland. Ik ga niks van de voortjes laten horen, want wat ik daarvan had staan... dat zijn allemaal van die suffe remakes, allemaal niet de mhm. originele uitvoering. En daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Want die klinken allemaal gewoon minder dan het origineel. Ja. Dus heb ik een ander mooi nummer waar hij ook bij betrokken is. Wat hij ook geproduceerd heeft en wat u ongetwijfeld allemaal kent. En, uh, Roger heeft u dat geproduceerd of gecomponeerd? Allebei. Ook oh, beide? Ja. Dit is uh, eh, Blue Mink. En het heet Melting Pot. Roger Cook en Madeline Bell.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 En ik zei al, die hebben heel veel geschreven. Nou, stil even jij. Voor heel veel eh, bekende artiesten, waaronder de Fortunes, de White Plains, Cilla Black, eh, Blooming. En nou ja, er zijn ontelbare nog meer namen waarvoor deze gasten geproduceerd hebben. En die Roger Cook, nou die is ook weer, of die Roger Greenaway is ook weer jarig vandaag. Nou, gezellig toch? Ja. Vind ik ook. Doet niemand pijn, hè? Toch? Ain't hurting nobody. <laughs> Het is half twee hoor. Allee man, nog twee minuten. I'm walking down the street. Like Lucky LaRue. Got my hand in my pocket. Thinking about you. I ain't a hurting nobody. I ain't a hurting no one. There's 300 men in the state of Tennessee they're waiting to die, they won't never be free. I ain't hurting nobody. I ain't hurting no one. Six million seven hundred thousand and thirty-three lights on. You think someone could take the time to sit down and listen to the words of my song? At the beach in Indiana, I was nine years old. Heard Little Richard singing Tutti Frutti from the top of a telephone pole. I wasn't hurt. There's roosters laying chickens and chickens laying eggs. Farm machinery eating people's arms and legs. I ain't hurting nobody. I ain't hurting no one. Perfectly crafted popular hit songs never use the wrong. think that waitress could get my order right? sitting on the back steps, just shucking that corn. That gal's been grinning since the day she was born. She ain't hurting nobody. She ain't hurting no one. I used to live in Chicago, where the cold wind blows. I delivered more junk mailed in the junkyard were old. I wasn't hurting nobody. I wasn't hurting no one. You can pull some of the people part of the time in a rock and roll song. Fifty million Elvis Presley fans down the street like Lucky LaRue. Got my hand in my pocket, baby, thinking about you. I ain't a hurting nobody. I ain't a hurting no one. I ain't a hurting nobody. I ain't a hurting no one. John Prime, hey, the man. En hij zegt dat hij niemand pijn doet. I ain't hurting nobody. Ja, eh, eh, hij duurt nog wel wat langer. Maar ja, helaas. Eh, er zit hier een mevrouwtje ongeduld. En die zit constant te wenken van... ik moet, ik moet, ik, ik was al lang, ik was al lang. Ik moet. Ik was al lang aan de beurt. is net de NS, hè. Als je één keer vertraging hebt, werkt het overal door. Dat <laughs> is Murphy's Law, hè? Ja en bij oh. ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Sorry Raymond, ik praat er door je heen. Eh, nou is hij boos de deur. Nou ja. Wit heet. Ja, wit heet. Ja, hoe de ging die? Zag je hem gaan? No. Stampvoetend de deur Rook uit, uit zijn oren. Trap weg is hij. Oh. Nou goed, volgende week zal ik opletten. Ik zal niet meer door hem heen praten. Oké. Ehm, dinsdag 21 augustus om half vijf... heeft er een mishandeling plaatsgevonden op de rotonde van het Raadhuisplein te Zandvoort. En hierbij is het slachtoffer meerdere malen tegen zijn hoofd geslagen en geschopt. Hij is met letsel aan zijn hoofd vervoerd naar het ziekenhuis. En het, de dader is een, een negroïde man... die ook werd vergezeld door een andere negroïde man... Bent u getuige geweest van dit voorval... dan wordt u door de politie verzocht contact op te nemen... via telefoonnummer 0900 8844. Op 4 september wordt Willem van den Berg benoemd... tot interim gemeentesecretaris van Zandvoort... Hij volgt Ankie Griekspoor op die gemeentesecretaris naar Kamp, als gemeentesecretaris naar Kampen vertrekt. Willem van den Berg is geen onbekende in de regio... en een doorgewinterde gemeentesecretaris. Hij heeft bijna 30 jaar de scepter gezwaaid... over de ambtelijke organisatie van heemsteden En eh, de wethouders zijn heel blij met de komst van Willem van den Berg... vooral omdat hij dus zo ervaren heeft, eh, zoveel ervaring heeft. Door de droogte zijn er heel veel zieke iepen Spaarnelanden kapt momenteel veel bomen in Zandvoort met de iepziekte. De iepziekte is een dodelijke en zeer besmettelijke schimmelinfectie... en de warme en droge zomer van dit jaar maakt de bomen nog vatbaarder voor de schimmel dan anders. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer... waardoor de boom op korte termijn sterft. Kappen is de enige optie en er is geen behandeling voor de iepziekte. Nou, om te voorkomen dat bomen in de buurt ook ziek worden... laat de gemeente de zieke iepen zo snel mogelijk weghalen door Spaarnelanden. In 2018 zijn er al 51 bomen gekapt met de iepziekte... en dat is twee keer meer dan vorig jaar. De gekapte bomen worden vervangen door een resistente iep of een ander soort boom. De nieuwe bomen worden geplant tussen oktober en maart. En zieke iepen van bewoners... of wanneer bewoners een zieke iep in hun eigen tuin hebben staan... of vermoeden dat de iep ziek is... kunnen zij contact opnemen met Spaarnelanden. Een boomspecialist komt dan kosteloos bij u langs om de boom te inspecteren. En als er inderdaad sprake is van de iepziekte... dan krijgt de boom een blauwe stip... en net als de gemeente zijn bewoners verplicht om de boom zo snel mogelijk te kappen... om besmetting van andere bomen te voorkomen. Een scooterrijdster is woensdagmiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. Even voor twee uur werd de vrouw op de kruising Dr. Gerkenstraat-Tolweg... door een automobiliste geraakt. De vrouw kwam vervolgens ten val en een toegesnelde ambulancemedewerker... heeft de vrouw vervolgens behandeld aan haar verwondingen. Ze hield aan haar val onder meer letsel aan haar arm over.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 Ja, ja, vandaag waait de wind uit het zuidwesten en is vrij krachtig aan zee. En de temperatuur eh, gaat zo uitkomen rond de 22, 23 graden. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg... en komende nacht is het even droog, maar al vrij snel volgen buien. Het gaat afkoelen naar zo'n 14 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. En bij die buien is lokaal onweer mogelijk. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig tot vrij krachtig van kracht. En de temperatuur blijft steken bij maximaal 17 graden. Als we dan gaan kijken naar het laatste weekend van augustus... Eh, dan kunnen we zien dat de zon weliswaar geregeld gaat schijnen... maar het komt toch ook tot flinke buien... en daarbij is ook een lokaal onweer weer mogelijk. Zondag neemt de buiigheid weer af en de temperatuur stijgt zaterdag naar zo'n 15, 16 graden. En zondag weer naar maximaal 18 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Yellow River. En eh, een hit uit nummer 2 in de eh, Veronica Top 40 van 23 eh, augustus 1970. was een verlenging van je 5 minuten, hè? Eigenlijk wel een beetje, ja. Ja, ja, ja, want deze komt... ja, hoe bedoel je? <laughs> <laughs> nou, dat komt gewoon omdat ik de stripper al gedraaid had. Anders had ik die als eh, liedje van ah, de sidekick genomen. is dat het? Ja, zo, zat het daar nou weer in elkaar. Zo, schuiven we gewoon een beetje. Jawel, ja, kunnen we het schuiven. Ja, Hebben ze toch al de hele dag aan het schuiven. Met zo is het, ja. Laat ons maar schuiven. Laat ons maar schuiven, zo is dat. Goed, oké. Nou, gezellig, eh, dames en heren. En we gaan weer vrolijk verder met het programma. Let u even op haar, let u even niet op mij. Moet je daar naar nou mee, hè? Wat is dit dan? Het zijn de Cats. Oh, de Cats. Jij de Cats? Crying cause she doesn't have a dress without a match for the party to go all that you know. She'll get by, cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of the family man. Daddy's gonna find her a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. She can. It's a good thing you don't have much there. Let it fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Walk the town, find a job, trying to keep your hands warm. But the hole in your shoe let the snow come through and it chills you the bone. Oh, you better go home fairy swan where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of the family man. Daddy's gonna find you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. She can. chill she, she can, she can. Oh, yeah, she's living in the love of the common people. Be the pride in the heart of the family man. that is gonna find you a dream to cling to. Mama's gonna... Dat is nou weer zo'n verrassing, hè? Want dat verwacht je dan niet. Dat zijn de Cats. Met een liedje dat eigenlijk een, uh, later, ongeveer een jaar of twintig later denk ik... een hele grote hit is geworden voor Paul Jong. Maar de Cats waren hem eigenlijk gewoon dik voor. Want die hadden dit al in eh, de, jaren zeventig of zo. Nooit eh. geweten. Nee, hè? Nooit geweten. En jij stond zo verbaasd dat ik eh, de, Cats draai. Nou, sorry, ik ben gewoon een Cats-fan, hoor. Echt waar? Natuurlijk. ik, ik, ken, ik, ken ik heb er heel veel LP's van in de kast staan. Ik, oh. ik heb ze ook bijna allemaal gekend, hè. Jeetje, uh, muren. Ja. En, en vooral Pietje Veerman. Ja, Piet oh. Veerman heb ik wel mee gespeeld ook. In een pianobar in Volendam. Prachtig. Oh, en dan, wat eh, leuk. Ja, dan kwam, in, zat ik daar te spelen en kwam hij binnen. Ja, dan deed hij waarom, eh, waarom maak je niet een onderdeel de vijf minuten van de presentator... dat je dit soort dingen gaat vertellen? Dat vind ik jo, leuk. Ik lul al de hele uitzending vol. Kom alsjeblieft. Ja, maar nooit, je vertelt nooit dit soort dingen. Oh, kom zeg, dit zijn de boxstops. Ik stuur je wel een brief. Stuur. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. No Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby Mister, wrote me a letter. Oh, my baby Mister, wrote me a letter. Als je naast me kijkt, dan zijn Stettler en Waldorf ook binnen hoor. <laughs> Tjonge Ah, eh, ik heb heel slecht nieuws. Oh, vertel. Ik heb heel slecht nieuws. En dat is? De leeuw in Artes is overleden. Wie? Caesar. Paul de Leeuw? Caesar. Oh, De leeuw uit, in Artes is oh, overleden. Oh, Caesar, die is al een ah. tijdje dood hoor. Zo'n eh, enkele duizenden jaren dat hij dood is. <laughs> Oh, oh je bedoelt de leeuw in Artus. De leeuw in Artus, ja, ah. die, die heet Caesar. Nou ja, hij is overleden. dan gaan we straks een liedje draaien. The Lion Sleep Tonight. Ah, <laughs> ja. dit is speciaal voor Joop van Nes junior.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 Dus, eh, nou. Joop, was voor jou hoor. I'm the Pipe Piper. Maar ja, daar hadden we het dus net over. Twee actuele dingen in Zandvoort. Ja. De, de leeuwenpoep uit Artus die ingezet wordt tegen de overlast van de herten in het dorp. En eh, dat de ijsbaan niet meer terug gaat komen. Oh. Ja. Nou, moet dat nou was door de Kings heen? weet ik veel dat jij de Kings gaat opzetten. Het is nog normaal dat we even praten tussendoor. Anders kun je wel de non stopper zetten. Gint hij gewoon weer opnieuw. Tuurlijk. You really got me going. You got me so so I can't sleep at night. lekker oud uit de 64, 65. De Kings, een van hun eerste grote hits. Als een rage bent later gingen ze een andere kant op. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dit is Dirty Old Town. En dit zijn de Pogues. En dat is de laatste voor vandaag. I met my love by the gasworks wall dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town. smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining. met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. the books. Dirty old town. Dirty Old Town. En dat is de titel, Dirty Old Town. De Pogues. Eerste band. En eh, ik hoorde net dat er zondagmiddag iets leuks te doen is op het Gasthuisplein bij het Wapen. En, eh, een uh, eerste middag, dus ik zou gaan kijken, lekker Guinness drinken en zo. Ja, als je van deze muziek houdt, dan moet je daar zondag zijn. Nou. Ja, zeker weten. Ja, toch? Nou. Looking for het is alweer afgelopen. Ja, het is alweer afgelopen. Wat nog Het zit erop voor vandaag. En voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Helaas geen drie keer, maar twee keer. Want dinsdag ben ik helaas verhinderd wegens uh, ja, eh, ziekenhuisbezoek. Ja, mag u dus er zo weten hoor. En eh, woensdag en donderdag natuurlijk zijn we er wel. En eh, gaan we weer feestje bouwen hier in de studio. Zometeen het rammelende Lucifers doosje. Met Bartje van der Meer. Schaalbruine bonen meegenomen. En eh, Dolly, bedankt weer hè. Ja, heel graag gedaan hoor. Nou ja, heel graag. Graag gedaan. Oké. <laughs> een eh, volgende keer. Fijn weekend allemaal. En, eh, en blijven luisteren.